7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste frequentieveiling voor 5G heeft ruim 1,2 miljard euro opgebracht. Het proces heeft drie weken geduurd en er deden drie providers mee. KPN, T-Mobile en Vodafone Ziggo. De verwachting is dat de bedrijven hun 5G-frequentie al snel zullen activeren. Mogelijk zelfs nog deze zomer. De frequenties die nu zijn geveld zijn nog niet veel sneller dan het bestaande netwerk... De snelste 5G-netwerken worden pas over twee jaar gerealiseerd. Het ministerie van Volksgezondheid roept iedereen in Nederland op tot extra alertheid... na de bijna verdubbeling van het aantal besmettingen in de wekelijkse RIVM-cijfers. Er moet meer aandacht komen voor het houden van afstand en het vermijden van drukte. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn strengere coronamaatregelen nog niet nodig... maar kunnen eventueel regionaal passende maatregelen worden genomen. De brand in de kathedraal van de Franse stad Nantes is mogelijk toch een ongeluk. Niets wijst er op dit moment op dat het vuur in het 15e-eeuwse bouwwerk is aangestoken... zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken van Frankrijk. Eerder ging justitie in Nantes er wel van uit dat de brand was aangestoken. Het vuur ontstond op drie verschillende plekken in de kerk. Zaterdag werd een vrijwilliger van de kathedraal opgepakt... die mogelijk te maken had met de brand, maar hij is later weer vrijgelaten. Luchtvaartmaatschappij Ryanair trekt zich deels terug uit Duitsland. Na de zomer zal de Ierse prijsvechter waarschijnlijk niet meer vliegen vanaf Berlijn-Tegel, Frankfurt en Düsseldorf. Volgens persbureau Reuters volgt het besluit op een conflict met het merendeel van de Duitse piloten. Die stemden tegen een loonsverlaging die Ryanair had voorgesteld vanwege de coronacrisis. De vliegmaatschappij verwacht een financiële klap van honderden miljoenen euro's en kondigde daarom eerder al 3000 ontslagen aan. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht koelt het af naar 9 tot 12 graden. Morgen zon en stapelwolken. In het noorden kan wat regen vallen.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 Daarom nu Wegenwacht Europa Standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een Country Countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too many bridges to cross over. Crossroads. Het album en de act van de maand.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 En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. The news is out all over town that you've been seen running I know that I should leave, but then. that I should not complain. I love you still. You win again. Crossroads, number 1 country hit baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crow I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills. I can't live without you, and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? say that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget, cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky-tonkin' with uh, my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore when you come home, a feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project. heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek countryalbum met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. dance with the old men in the club car. Then he appoint ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds the bottle? And feel the wheels are rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steam with their babes asleep, rocking to the gentle beats. The rhythm of the rails is all they dream. Good morning, America, how are you? Don't you know me? I'm your native son. Well, I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be going 500 miles when the day is done. maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. up with twins. That's why I call him my worst best friend. Beer, wine, and whiskey should lie twins. That's why I call him my worst best friend. Well, he's my drink of choice until the better end.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 Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. Jazz zijn wat Cajun-invloeden te horen, waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt.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 Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, crossroads, crossroads. country tiptopper. the land where time means nothing. You can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join a conga line. another entry in the log, my mind put to a test when we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West. They come to make a movie about long forgotten times. See old friends, drink some rum, and visit family shrines. So how the hell did we wind up just tagging right along? They were looking for a soundtrack in her stayed up all night. Mojitos oh, by the minute, crowd stacked at the door. Ninos, dogs, and roosters. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp er zijn mensen die western music maken... en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just bears. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook just how often they eat meat somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got whoever that guy is. And that cub you found adorable. He's cute, yes, I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In the spotlight. spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. this song's for you. Straight from my heart, a few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. song is just for you. Straight from it play. Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. if you don't walk right. Morning comes and there's no room in the tank. They be drunk, strewn out like driftwood along the bank. De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden.